Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oekraïne gaat de clustermunitie die de VS binnenkort levert... niet inzetten op Russisch grondgebied. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. De clusterbommen worden volgens hem alleen gebruikt... op door Rusland bezette delen van Oekraïne. Gisteren kondigde de VS aan dat in hun nieuwe steunpakket ook clustermunitie zit... Het gebruik daarvan is omstreden, omdat er bij een ontploffing meerdere minibommetjes worden verspreid. Die kunnen ook jaren later nog exploderen en burgerslachtoffers maken. Na de val van het kabinet maken veel organisaties en bestuurders zich zorgen... omdat er nu van alles stil ligt. Zo is het de vraag of de spreidingswet voor asielzoekers er nog wel komt. Daarin zou worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land. Gemeentebestuurders zijn bang dat de situatie zonder de wet niet verbetert. Ook bouw het Nederland maakt zich zorgen dat projecten niet eh, meer vertraging oplopen... nu de stikstofaanpak op de lange baan is geschoven. Het duurt voorlopig nog, ook nog even voordat er nieuwe verkiezingen komen. Die zullen waarschijnlijk pas in november zijn. Het KNMI heeft voor komende middag en avond code oranje afgegeven... voor het oosten en zuidoosten van het land. Daar wordt in de middag zware onweersbuien verwacht. Er is kans op zware windstoten tot 100 km per uur... en hagelstenen van 2 centimeter of groter... Daardoor kan schade ontstaan, waarschuwt het KNMI. Code Oranje geldt vanaf twee uur middags voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. In andere provincies geldt code geel. In de loop van de avond trekken de buien weer weg. Het weer, vannacht is het nog lang warm.